Dikter Hark met het NOS Journaal. In Amsterdam is de jaarlijkse auschwitz Het vernietigingskamp in Polen werd op 27 januari 1945 bevrijd. Nabestaanden, hoogwaardigheidsbekleders en andere belangstellenden herdenken de miljoenen mensen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn omgebracht. Vooral Joden, maar ook zigeuners, homoseksuelen en anderen... Rond deze tijd begint het stille tocht van het Amsterdamse stadhuis naar het Auschwitzmuseum in het Park. Bij het monument worden bloemen gelegd en zijn er sprekers, onder wie burgemeester Van der Laan. Stroom van zonnepanelen op het eigen huis is goedkoper dan stroom van energieleveranciers, zegt Natuur en Milieu in het VARA-programma Vroege Vogels. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen 10 jaar met 80% gedaald, terwijl de prijs die consumenten voor elektriciteit moeten betalen juist is gestegen. Natuur en Milieu heeft een analyse gemaakt van de energiemarkt conclusie is dat een huiseigenaar in 25 jaar een paar duizend euro kan besparen door zonnepanelen op het dak te leggen. Veel mensen stellen de aanschaf van zonnepanelen uit omdat ze denken dat het erg duur is. Natuur en Milieu hoopt ze met deze analyse over de streep te trekken. De republikeinse presidentskandidaat Newt Gingrich heeft de steun gekregen van Herman Kane, die zich vorige maand terugtrok uit de strijd om de republikeinse nominatie. Kane hield de eer aan zichzelf na beschuldigingen van seksuele intimidatie en een buitenechtelijke affaire. Over twee dagen zijn er voorverkiezingen in Florida en Gingrich kan de steun van Kane goed gebruiken. Hij ligt in de peilingen achter op Mitt Romney. Gingrich heeft al gezegd dat hij zijn kandidatuur handhaaft, ook als hij in Florida verliest. In Vught is vanochtend vroeg opnieuw een auto uitgebrand, dit keer in de Van Voorst tot Voorstraat. Volgens de politie past deze brand in een reeks autobranden waar het Brabantse Vught mee te maken heeft. In ruim een jaar tijd zijn 32 auto's onder verdachte omstandigheden in vlammen opgegaan.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 Dit was een nummer van Ramsey Lewis. We gaan door met de live opnames. Het volgende live nummer is van Nina Simone van de cd At Town Hall. En is, heet Fine and Mellow, is geschreven door Billie Holiday. My man, he don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me oh so mean. He's the meanest man that I've ever seen. My baby wears high peg pants. Stripes are really yellow. wears high padded pants. Stripes are really yellow. When he stops in to love me, he's so fine and mellow. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Ah! Do right, baby, if you stay home every day. I'll do right, baby if you stay home every day You so mean and evil I know you're gonna drive me away Why did he leave me? Why did he have to go? Why did he leave me? Why did he have if it means anything to you. I'll stay home every night, and I'll love you and kiss you every night. And one of these days, if you're good to me, honey. One of these days, if God is good to me, I'll bring you a little bunny. Come back to me, baby. Try me one more time. Cause without your loving, choice of live, die, laughing or crying. And though I do them all, I gotta stay till my job is done. And I I got of hanging round ain't no use. I put you down. There's no love left in my heart for you. ain't no use you to cry Ain't no use This is goodbye you must pay ain't no more for you to say. Take your love and go away. When you leave, please don't return. Na Nina Simone zijn we verder gegaan met Dakota Stetten met het nummer 1 No Use. Dakota Stetten is ook een Amerikaanse die al heel vroeg in de muziek is begonnen. Ehm, die onder andere bekend is van haar eerste LP Late Late Show. Waaronder eh, eh, Van Alexander en Hank Jones op piano. volgende nummer is voor Peter. Ja, ehm, we gaan weer in live opname laten horen. Een opname uit 1989 van onze Haarlemse saxofonist Ruud Brink. Ga eerst maar eens laten horen. Live opgenomen in eh, Nick Vollebrecht. En Ruud Brink gaat daar niet alleen spelen. Hij gaat ook zingen. They can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love.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 Ruud Brink. Ruud Brink. Die ons eh, heel veel mooie dingen heeft nagelaten. Hij is eh, overleden in 1990 eh, in juni. En ehm, ik geloof tien dagen daarna heeft hij postuum gekregen de Bird Award van het North Sea Jazz Festival voor zijn gehele oeuvre. En die is daar toen uitgereikt door... Ehm, Stan Getz, die hem beschouwt als zijn alter ego. Ruud Brink heeft natuurlijk heel veel in de regio gespeeld en heeft heel veel opgetreden en bijgedragen aan het eh, ontstaan van de Haarlemse Jazzclub die een aantal jaren eh, geleden in 1995 noodgedwongen de poorten sloot en eh, iedereen in jazzland praat daar nog steeds over. Omdat het een geweldige club was. Een van de oudste clubs van Nederland. En uh, had een heel goede naam. Ze hebben heel veel mooie opnamen gemaakt. Maar goed, die is gesloten. Wat schetst onze verbazing. Men gaat hem weer heropenen. En de Haarlemse slagwerker en producer Siegfried van der Klucht is daar de initiator van. En die wordt vandaag feestelijk heropend. En waar gaat dat gebeuren? In het eh, oude gebouw van de belastingen aan de Surinameweg. Daar hebben ze eh, een lokaal ingericht. Meerdere lokalen voor vandaag. En daar gaat de Hanemse Jazzclub zijn eh, doorstart waarmaken. Nou, iedereen jaagt dat van harte toe. Alle jazzmuzikanten staan in rijen om dat te mogen spelen. Er is vanmiddag een heel leuk programma met ehm, allerlei soorten. Het begint om drie uur. Het is aan de Surinameweg 2 volgens mij. Surinameweg 2 in eh, Schalkwijk. Ik mag iedereen aanraden om daarheen te gaan. En dan hoor ik ook alweer mensen moppen. Ja, maar er zijn nog andere leuke dingen vanmiddag. Daar ga ik het straks over hebben. We gaan ehm, eh, alles op zijn beurt doen. Wie treden er vanmiddag allemaal op in dat, uh, bij die heropening? John de Revelator, eh, Erwin Benjamin en Soul Six, Vincent Koning, Fred Leeflang met zijn kwartet, die heeft ook heel veel in de jazzclub gespeeld. Eh, Thomas Streugers, Nol Sicking kwartet, de Bosquitos, eh, Crossroads, die Tim Welvaarts, Mondharmonica en de Hanemse Sir, Senior Jazzband, Milou Franken, Ronnie Smith, Denken Vennick en Mulder en Mulder met gasten. Dat is ook leuk, want Mulder en Mulder kom je eigenlijk overal tegen, terecht. En ehm, in, in duo vorm, in trio met kwartet, als kwartet. Ze doen van alles en nog wat. Hier laat ik nu een opname horen van hen ehm, met eh, Frits Katé als gast in het nummer It's Wonderful. Wonderful, Mulder en Mulder. Die, zoals gezegd, vandaag ook gaan optreden bij de, het openingsconcert van de Haarlemse Jazz Club. Dat begint vanmiddag om 3 ehm, drie uur. En dat gaat eh, door tot heel laat op de avond. Ehm, nu we het toch over live muziek vandaag hebben. Er zijn natuurlijk meer dingen. Allereerst eh, hebben wij in het Wapen van Zandvoort vanmiddag om 4 uur. Spoor 5, onze eigen Zandvoortse Adamspoor met zijn groep die daar eh, jazzmuziek gaan maken. Als u elders bent of van elders eh, of daar niet meer in kunt, omdat het te vol is, dan zijn er nog alternatieven. Grand Café, De Rusthoek in Bloemendaal. Daar speelt eh, het kwartet van Patrick van Helsdingen. In Café Storing, pianist Dirk-Jan Vennik. Eh, in het Meterhuis een alleraardigste big band. Goed eh, kwalitatief. Goed kwalitatief. Ehm, de big band Cabanza. Dat is de big band van de muziekschool in Haarlem. In de Uiver speelt een ehm, bijzonder kwartet. Timothy Benchett, Ines Karkabe, Timothy Winters Anderson en Clarence Beckton. En in het Witte Theater speelt eh, Van Bank een bluesy jazz kwartet. Dat is allemaal, eh, allemaal vandaag te doen. En ik zou zeggen, sluisslag.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 Etta is afgelopen zaterdag begraven. Etta is een van de, ja, zeg maar de voorgangers in de rhythm and blues. En omdat ze zo'n groot oeuvre heeft achtergelaten willen we haar vandaag wat extra aandacht geven. Het volgende nummer is ook van haar eerste album At Last, is I Just Want To Make Love To You... en is misschien bij iedereen wel bekend als het nummer van de Coca-Cola reclame. anything grand. Any man can be. I'm in love with a strong man. What a hard working hero is he. Great big arms arms muscled hard, dark and shining, he folds around slave. I don't want you to work all day. Saturday night is the loneliest night of the week. De ene titel is vaak nog mooier dan de andere. Gespeeld door het trio van ehm, Oscar Peterson. Peterson is natuurlijk een naam die niet weg is te denken in de jazzgeschiedenis. Uh, een van zijn ehm, bijzonderheden is dat hij net zo makkelijk als solist optrad als, eh, ehm, en als begeleider van, eh, van alle, allerlei eh, jazzmuzikanten. De grote de aarde, het maakte hem niet uit. Alles deed hij op een geweldige manier. En verplaatste zich dan van eh, de rol van solist naar de rol van begeleider. We stappen over naar een andere jazzmuzikant die heel invloedrijk geweest is. Dat is pianist Bud Powell. Die ehm, vooraan staat in de boeken als het gaat over vernieuwing en ontwikkeling van de jazzmuziek. Hij heeft eh, natuurlijk ook heel veel opnamen gemaakt. Hier horen we hem met eh, twee andere groten. Dat is natuurlijk eh, keer op keer ehm, het verhaal bij de muzikanten. Die zoeken elkaar op en daarmee maken ze hun product nog mooier en nog beter. Hij speelt hier samen met Charles Mingus op de bas en Max Roach op de drums. Embraceable You. Música met de, de klanken van het orkest van Duke Ellington. Met in de hoofdrol Johnny Hodges op de sax. In het nummer Blues nemen we afscheid van u. Eh, in, met, en met dit programma uh, eh, ZFM Jazz. Vandaag gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam en Peter den Boer. En technisch geweldig bijgestaan door David Habig. We hopen u eh, volgende week weer eh, te kunnen verblijden met mooie klanken. En vanmiddag had ik al gezegd waar je allemaal heen kunt. In ieder geval in Zandvoort, naar het Wapen van Zandvoort, waar om 4 uur spoor 5 optreedt. Of vanmiddag naar de heropening van de Haarlemse Jazz Club. Begint om 3 uur in de Surinameweg 2.